ben naar China voor de lange Chinese muur, ook voor de mooie natuur. Ja, ik heb zo van de kuur, iedereen had van koffer, zo lenig en hard. Ik ben niet op jou. ik ben hier als een toerist gezegd tussen de mensen. Ik heb zoveel wensen. De dromen komen uit, Chinees nieuwjaar is hard aan laat. Zoveel vuurwerken in de lucht, de hele dag aan het feesten. We zijn net als beesten, we geven niet op, we blijven vieren en jagen. We zijn zuiver en helder van gedachten, China heeft al zijn machten. Het land is gewoon prachtig. Als in de jaren leefden hier keizers en koningen. Zij waren de heersers van het land. Met de oorlog is allemaal verdwenen, daarom is China ook snel veranderd. Het land van miljarden inwoners, zij zijn de meeste beruchte bewoners. Er is geen land zo mooi als China, dat draagt de symbolisch sterk en mooi en magisch. Een van mijn favorieten blijft in mij gegrift, voel ik me beschermd tegen de kwade geesten, ook al zijn ze met meerdere, niets kan mij tegenhouden. Peking naar Shanghai, van Shanghai naar Hongkong. In de stad tussen de wolkenkabbers. Is mooi in de nacht met al die verlichtingen. In de drukbevolkte stad, ik ben gewoon op pad aan het verkeren. Sommigen zijn aan het trainen met rikjes. Ik stap terug in de taxi naar het hotel waar ik logeer. Er zijn zoveel onschuldige mensen, ik zie graag mensen rondom mij leven is hier iets anders. Een land zoals China is geen ander. Zo groot en machtig dictatuur. Zo zuiver en puur. China is gewoon roem, hoe ik noem. Ik ga gewoon wokken en eten met noedels. Zoetzure saus met lekkere rijst en lumpia's. voor kiezen als een goring. Het is gewoon lekker heerlijk. Ik zie lachende, vrolijke mensen. Zelfs oude mannen die jeugdig voelen. Ze zijn hier voor gezelschap en spelen mahjong. Hun beroemdste sport is pingpong, de tafel tafeltennis. is geen land zo mooi als China. Dat draagt de symbolisch sterk en mooi en magisch. Een van mijn favorieten blijft in mij gegriefd. Voel ik me beschermd tegen de kwade geesten. Ook al zijn ze met meerdere, niets kan mij tegenhouden. Mijn laatste reis is naar Tibet, de bergachtige landschap. Veel mensen gaan daar voor te klimmen op de bergen. Ik ga gewoon voor toeristen te verkennen. Hier ga je niet voor de verwennerij. Ga naar het totale plaats om te bidden met de monniken. In rust en stilte en samen feesten. Hier worden spirituele geesten boven. Goed of slechte moet in evenwicht draven. Slechte nachtmerries worden verbannen met voedemeesters. Zij kunnen voelen welke kwade geesten in jou overdonderen en vermeden worden. Mijn leven doet zich herinneren wanneer ik ben in China. Net zoals de peer in de hoofdstad Lima. Je komt in een andere wereld terecht. Het doet me denken aan de verloren wereld. Je voelt dat je staat er alleen voor. Is geen land zo mooi als China. Dat draagt de symbolisch sterk en mooi en magisch. Een van mijn favorieten blijft in mij gegrift. Voel ik me beschermd tegen de kwade geesten. Ook al zijn ze met meerdere, niets kan mij tegenhouden.